Een man van 48 en een van 70. Ze worden verdacht van lidmaatschap van een criminele organisatie. Volgens de Haagse politiechef zijn de invallen vooral bedoeld om bewijs te verzamelen. De politie zoekt ook naar wapens en drugs. Wago wordt door de politie in verband gebracht met criminele activiteiten, waaronder liquidaties. De club telt naar schatting 150 leden. Justitie doet onderzoek naar gesjoemel bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst, meldt NRC Next. Volgens een klokkenluider zijn er regels overtreden om bezwaarprocedures van asielzoekers sneller af te handelen. Het ging bijvoorbeeld om procedures van mensen die hun verblijfsstatus dreigden te verliezen. De wet en de interne regels schrijven voor dat die zaken niet mogen worden behandeld door IND'ers die eerder bij de dossiers betrokken waren. Maar om op te schieten gebeurde dat toch, zegt de klokkenluider. In zulke gevallen werd er een andere naam onder de beslissing gezet. De IND-medewerker werd vorige maand geschorst. Inwoners van 37 gemeenten kunnen vandaag naar de stembus voor herindelingsverkiezingen. Op 1 januari worden 12 nieuwe gemeenten gevormd. Zo komen Haren en Temboer bij de stad Groningen. Leerdam, Zederik en Vianen vormen samen de gemeente Vijfherenlanden. Het deel wat nu nog in Zuid-Holland ligt, wordt dan bij Utrecht gevoegd. De gemeente Lelystad is teleurgesteld dat de spoedeisende hulp en afdeling verloskunde verdwijnen uit het failliete MC IJsselmeerziekenhuis. De onderhandelingen over een doorstart lopen nog, maar als de gesprekken te weinig opleveren wil een aantal raadsleden actie gaan voeren. Ze zeggen tegen Omroep Flevoland dat ze dan overwegen om snelweg A6 te gaan blokkeren. Het weer, in de loop van de ochtend droog en soms wat zon. Het wordt 4 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Het Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 naar Amsterdam nog 10 minuten vertraging tussen Amersfoort en Hilversum Noord. Op de A2 Amsterdam Den Bosch is opnieuw een ongeluk gebeurd bij Utrecht. Dit keer richting het zuiden.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 Dan belonen we een veilige rijstijl met een lagere premie. En bij een botsing of andere autoschade weet je zeker dat je goed wordt geholpen. Voor de prijs hoef je het niet te laten, want onze Veilig Rijden Autoverzekering is nu het eerste jaar met 15% korting extra voordelig.